Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum blijft voorlopig deels open. De medische staf zegt dat de medewerkers die worden ontslagen onbetaald hun werk blijven doen. Gisteren werd bekend dat zorggroep Passana, waar het ziekenhuis onderdeel van is, faillissement heeft aangevraagd voor het ziekenhuis. En bijna alle medewerkers hebben gehoor gegeven aan een brief om onbetaald te werken. De polykliniek blijft ook open, maar daar wordt niet geopereerd. De medisch specialisten van de Sionsberg hopen een investeerder te vinden die kan helpen het ziekenhuis draaiende te houden. De 52-jarige Ada S. is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op haar echtgenoot, voor brandstichting en oplichting. De vrouw bekende dat ze haar tweede echtgenoot heeft vergiftigd en ook had ze zijn handtekening vervalst voor het afsluiten van een levensverzekering waarmee ze bij zijn dood 250.000 euro zou krijgen. De Europese Commissie heeft een motie van wantrouwen overleefd in het Europarlement. Twee partijen vinden dat commissievoorzitter Juncker niet onafhankelijk kan oordelen over belastingontduiking in Europa, omdat hij toen premier van Luxemburg was. Een rol speelde bij omstreden belastingdienst met multinationals. Een ruime meerderheid van het Europarlement stemde tegen de motie. De politie in Gouda heeft uit voorzorg 50 huizen ontruimd... na een melding dat er chemische stoffen in een huis liggen. Er zijn stoffen gevonden waarmee mogelijk explosieven kunnen worden gemaakt. Er zijn geen aanwijzingen dat de bewoner of bewoners terroristische plannen hadden. De explosieve opruimingsdienst Defensie is nog steeds bezig met onderzoek... en moet de stoffen veilig afvoeren. Het weer bewolkt af en toe regen of motregen. Het is 5 graden in Groningen en 10 in Zeeland. Maar met een matige tot vrij krachtige oostelijke wind voelt het kouder aan. Vannacht zijn er opklaringen en morgen zijn er zonnige perioden. En dan is het droog. Wel iets kouder. Dit was het en ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Maar gaat het hard, hè? En dat vanmorgen en vannacht dacht ik ook van dat wordt helemaal niks. Maar adrenaline doet toch wel wat. He, klein beetje, maar het doet wel wat. We hebben nog een uur lang heerlijke en Hans. Hans, <laughs> Hans doet ook wat, hè. Als die komt, dan is het meteen feest in huis. Klaar. We hebben nog een uur heerlijke muziek en daar gaan we meteen mee beginnen. Met de Foundations en Norman Greenbaum. Weer een McCauley en McLeod nummer en een One Hit Wonder. Veel plezier nog dit uur. Hit Wonder. En het, eh, het hadden er eigenlijk wel twee kunnen zijn. Want het was de bedoeling dat hij na dit nummer uh, eh, 1230 zou uitbrengen. Dat nummer waar de mamas en de papa's beroemd mee eh, zijn geworden. Altijd wel, ze waren al beroemd. Maar waarmee ze hun zegentocht verder voortzetten. Maar contractueel kon dat niet. De mamas en de papa's moesten het zelf opnemen. Dus werd Norman Greenbaum opgezadeld met Like an Old Time Movie. En wie kent dat niet? Uh, dit is T-Rex met uh, Hot Love. She's my woman of gold, she's not very old, uh -huh. she's my woman of gold, she's not very old, -huh. I don't mean to be bold, uh, but to me I hold your hand. But she ain't know witch, and I love to witch twitch, -huh. 爱那为着那大的为去吹着。I'm a labor of love and my gloves she's faster than most and she lives on the coast. uh she's faster than to a prince and I give a hot love. Uh-huh. Take it Eva. zei dus tegen Hans, eh, we krijgen nu T-Rex. Toen eh, hij begreep het eh, waarschijnlijk niet, hoorde het niet zo goed. Hij zegt uh, Durex. <laughs> Nou, en het nummer heet ook nog Hot Love. Dat dan weer wel natuurlijk. Maar als je zachtjes tegen hem zegt van... er ligt 10 euro op de grond, dan hoort hij het wel natuurlijk. Hè? Dozier Holland Can I Get a Witness van Marvin Gaye uit 63. Drie jaar later hadden The Move uit Engeland hun debuutsingle gecomponeerd door Roy Wood. It is of Fear. 1966 en dat was eh, de eerste single en de eerste hit van The Move. Zijn we toe aan onze wekelijkse portie Shadows. We gaan naar de hit van eh, februari 1961. Dat was FBI, geschreven door Hank, Bruce en Jet. En de achterkant Midnight, geschreven door Hank en Bruce. We gaan ze allebei draaien, dus FBI en Midnight. of Matchstick Man. En daarna dacht iedereen dat Ice in the Sun de tweede single was. Maar dat was hem niet. Dat was deze Black Veils of Melancholy. We zijn toe aan een 3 eh, in 1. En het is een, in mijn eh, optiek een hele mooie. Gladys Knight and the Pips. En eh, het, de hoofdrol is eigenlijk voor Gladys Knight. Ga maar even lekker achterover zitten en luister. Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it as as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. Hmm. But why don't we uh, try to remember that kind of September when when life was slow and and oh so mellow. Hmm. Try to remember. And if you remember, then follow. Oh, why does it seem that the past is always better? We look back and we think the winters were warmer, the grass was greener, the skies were bluer, and smiles were Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? And if we had the chance to do it all again, tell me, would we?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 And if we had the chance to do it all again, <laughs> tell me, <laughs> would we? what's too painful to remember. We simply choose to. remember imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world, there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently, I heard a most beautiful song the dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. try to understand. eerlijk zeggen, een geweldige 3-in-1 Gladys Knight. Met haar pips, maar die waren bijna niet te horen. We begonnen met Try to Remember the Way We Were. En daarna Help Me Make It Through the Night. En tenslotte Take Me in Your Arms and Love Me. En wat moet je daar nou na die drie platen gaan, gaan draaien? Ik zou het niet weten. Even gepaste stilte. Drie tellen. 1, 2, 3. not so blue when you're close to me. eerste eh, single van de Mindbenders... nadat ze bij Wayne Fontana weg waren gegaan. A Groovy Kind of Love, 1966. Twee jaar eerder hadden de Rolling Stones... onder de naam Nanker en Felch, maar dat waren ze dus eigenlijk allemaal... een nummer geschreven, een instrumentaal nummer. En de titel daarvan, dat was de, het adres van een opnamestudio in Amerika... van de Chess Records. Stond eerst op een EP, 5 x 5 en later op een LP en toen heette het 12 x 5 The Stones met een instrumentale 2120 South Michigan Avenue. kunnen toch weinig mensen zeggen dat ze op de plaat van de Beatles hebben meegefloten. Two of Us van het album Let It Be. We gaan weer even wat Nederlands product doen. De mannen die hebben bij John Lennon aan het bed staan zingen. Eh, niet het liedje wat we nu gaan spelen, maar ze waren er wel, de Buffoons. En de bacon van hun single Tomorrow is Another Day. Hier is My World Fell Down. Ferns en eh, My World Fell Down. De laatste van eh, dit programma komt uit, 8, uit 87 en komt van het album Aretha. Hier is Aretha Franklin samen met George Michael. I knew you were waiting for me. Het maakt niet uit wie je bent, of je nou Aretha en George bent. Last Paul en Mary Ford maken er gewoon een eind aan.